of te behoren tot een levensbeschouwelijke groepering, meldt het CBS. Een jaar eerder was dat nog 55%. Met name het aantal katholieken is afgenomen. Vorig jaar was 18% van de Nederlanders lid van eh, de Rooms-Katholieke Kerk. Het Rooms-Katholieke geloof is nog wel de grootste stroming in Nederland... gevolgd door het protestantisme. Het aantal moslims bleef stabiel op zo'n 5%. De Oekraïense president Zelensky, die op bezoek is in Amerika... zegt dankbaar te zijn voor alle hulp die zijn land krijgt. De VS hebben een steunpakket van 45 miljard aangekondigd. Dat moet nog wel door het congres worden goedgekeurd. Ook krijgt Oekraïne een nieuw wapenpakket van 1,7 miljard euro... inclusief het Patriot luchtafweersysteem. Deze Patriot-raketten bieden volgens Zelensky Oekraïne de juiste bescherming. In Israël heeft oud-premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt dat hij een nieuwe regering heeft gevormd. In de nieuwe coalitie zijn een extreemrechtse partij en twee ultra-orthodoxe partijen opgenomen. De 73-jarige Netanyahu, die verdacht wordt van corruptie, was al twee keer eerder premier van Israël. Begin november kwam zijn Likud-partij als grote winnaar uit de parlementsverkiezingen. Het waren de vijfde verkiezingen in vier jaar tijd, omdat vorige regeringen snel uiteenvielen. Bij een schietincident bij een pompstation op de Ringbaan Oost in Tilburg is gisteravond een dode gevallen. Vijf verdachten zijn aangehouden. Ook is er een auto in beslag genomen die volgens Omroep Brabant als vluchtauto is gebruikt. Regionale media suggereren dat de schietpartij te linken is aan een incident met een rapper die op Curaçao is doodgeschoten. De politie wil dat niet bevestigen. Het weer vannacht is het bewolkt met zo nu en dan een bui. Het koelt af naar zo'n 7 graden.